Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft verontwaardigd gereageerd op een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat oordeelde in een zaak rond Donald Trump dat oud-presidenten niet vervolgd kunnen worden voor daden die ze als president hebben begaan. Biden stelt dat daarmee een gevaarlijk president is geschapen en zegt dat niemand boven de wet staat, zelfs de president van de Verenigde Staten niet. Trump heeft door de uitspraak van het Hof tijd gewonnen in de rechtszaak over zijn pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren. Rechters moeten nu eerst bepalen of Trump dit deed als privépersoon of als president. De kans dat dit voor de verkiezingen gebeurt is zeer klein. Sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben Russische onderzeeërs zeker twee missies uitgevoerd rond de Ierse Zee. Dat meldt persbureau Bloomberg. Rusland stuurde de eerste onderzeeboot zo'n anderhalf jaar geleden. De tweede missie zou recenter zijn uitgevoerd. Ook Ierse en Britse media hebben al een aantal keer melding gemaakt... van een voorbijvarende Russische onderzeeër. Dat de onderzeeërs ook naar de Ierse zee voeren was tot nu toe nog niet duidelijk. Begin 2022 kondigde Russen marineoefening aan voor de Ierse kust. Maar na protesten zei het land de test te verplaatsen. Een maand later viel Rusland Oekraïne binnen. Orkaan Beryl is in het Caribisch gebied aan land gekomen in de buurt van Grenada. Er zijn windsnelheden gemeten van 240 km per uur. De orkaan trekt in ieder geval tot donderdag rond door de Caribische Zee. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius worden niet direct geraakt door de orkaan... maar krijgen wel te maken met harde wind.